Sinds de film in 2004 in roulatie kwam zijn er tientallen parodieën gemaakt van een woedeuitbarsting van Hitler tegen zijn staf. Met nasynchronisatie of Engelse ondertiteling werd het een tirade over bijvoorbeeld het uitblijven van een Valentijnskaart, de aanschaf van een spelcomputer of een ruzie over een gezamenlijk uitstapje. YouTube-eigenaar Google is gezwicht voor druk van de producent, die een klacht indiende over schending van het auteursrecht. Veel Untergang-parodieën zijn al van de site gehaald, maar er staat alweer een nieuwe op waarin Hitler zich kwaad maakt over het verwijderen...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 Putten met het NOS-journaal. In België dreigt opnieuw een kabinetscrisis. De Vlaamse regeringspartij Open VLD eist dat er voor twee uur vanmiddag een akkoord is over de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. De andere partijen willen meer tijd om te onderhandelen. Tot aan het begin van de nacht hebben de partijen van de regering de termen vergaderd over de voorstellen van bemiddelaar De Hane. Die heeft bestudeerd of het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde kan worden gesplitst in een Vlaamstalig en een Franstalig deel. De coalitiepartijen hebben een verklaring opgesteld die premier Leterme in het parlement moet voorlezen. Maar de liberalen van de Open VLD noemen die verklaring totaal onvoldoende. Of de partij uit het kabinet stapt is onduidelijk. Brazilië gaat door met de bouw van een grote stuwdam in het Amazonegebied. De regering heeft een groep bouwbedrijven een concessie verleend voor het project. Gisteren oordeelde de rechter dat de voorbereidingen van de bouw moeten worden stilgelegd. Maar volgens president Lula da Silva is de aanleg van de waterkrachtcentrale van groot belang voor de Braziliaanse economie. De Belo Monte dam moet op twee na